Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Twee journalisten van RTL Nieuws hebben sociale media-accounts van politici gehackt... om zo naar eigen zeggen aan te tonen dat die slecht waren beveiligd. Zo plaatsten ze een bericht op het Twitter-account van SGP-fractievoorzitter Van de Staaij. Ook zijn accounts van CDA-kamerlid Omtzigt gekraakt... De beveiliging van computersystemen van politici staat erg in de belangstelling... naar aanleiding van berichten dat de partij van Hillary Clinton zou zijn gehackt door de Russen. De Tweede Kamer heeft volgens RTL meteen beloofd dat een team deskundigen de Kamerleden gaan helpen... met het beveiligen van hun accounts. Kinderen kunnen niet gedwongen worden door gemeenten om mantelzorg te verlenen aan familieleden. Dat blijkt uit een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep heeft gedaan in een zaak tegen de gemeente Etteleur. Die had het persoonsgebonden budget van een vrouw afgepakt. De gemeente vond dat haar dochter mantelzorg kon verlenen zonder dat ze werd betaald van haar moeders PGB-geld. De raad is het daar niet mee eens. Uitwonende kinderen hoeven huishoudelijke taken niet onbetaald te doen, zegt de raad. Mensen met een pgb mogen mantelzorg door hun uitwonende kinderen betalen uit hun zorgbudget. Bij een schietpartij in Utrecht-Overvecht is iemand om het leven gekomen die banden had met de Audi-bende. Die bende wordt verantwoordelijk gehouden voor een aantal plofkraken in Duitsland. De leden verplaatsen zich meestal in gestolen Audi's. De man van 31 die vannacht werd doodgeschoten was de broer van een van de bendeleden. Dat bendelid zelf kwam vorig jaar na een plofkraak om het leven. De achtergrond van de schietpartij vannacht in Overvecht is nog onbekend. Het weer nog bewolkt en vanuit het westen regen. Later vanavond gaat het in het midden en oosten van het land sneeuwen. Het waait hard en vanmiddag wordt het nog 5 graden. Morgen is het guur met geregeld buien en aan de kust enige tijd noordwesterstorm. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Maardenberg.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 En daarna horen we Muddy Waters en Manage Boy. lekker stevig begin van het tweede uur. Veel plezier nog! everything, everything gonna be alright this morning. Yes, devil's lane. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I'm made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? Yeah. you man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin. That's little John the Conqueror. to you, woman. In five minutes' time. you back. Yeah. Een heerlijke... Ja, zo kan hij wel weer, jongens. Een heerlijke studioopname van Mary Waters en Manage Boy uit 1971. En we begonnen met Joe Walsh in Life's Been Good uit 78 van het album But Seriously, folks. En daar stond dan de, ehm, de plaat op, tenminste het nummer op, van ruim acht minuten. En toen hebben ze er een uh, editje eh, op losgelaten. En toen werd het een lekkere single. En dat werd ook een grote hit. Goed, dan zijn we alweer 10 minuten verder met twee nummers. Dus we gaan maar gauw door. Met de film De Drie Musketeers uit 83. Eh, wat zeg ik, 93. <laughs> En, daar eh, eh, hadden ze Brian Adams, Rod Stewart en Sting voor, Sting voor bij elkaar gezocht. En die zongen met z'n drieën All for Love. When it's love. for Love met Rod Stewart, Brian Adams en Sting uit de film The Three Musketeers. En dan zijn we nu toe <laughs> aan die heel anders. Ja, hoe je het ook wint eh, of keert, als je Joe Walsh, Marty Waters en die drie hebt gehoord... dan is uh, Pussycat toch wel eh, iets andere klasse, zeg maar. Wet Day in September. escondí, yo estaba encaldada. divisie lager dan de eerste drie, maar het klinkt toch gewoon wel lekker hoor. Oh, daar waren we nog niet aan toe, hè? <laughs> het klinkt gewoon wel lekker natuurlijk. Uh, Pussycat met Wet Day in September. Verleden jaar zijn we een heleboel eh, grote artiesten kwijtgeraakt. Daar gaan we verder niet over, eh, verder, over zeuren. En het jaar 2017 begint alweer, hè?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 En dat nummer dat kwam uit 1969. Een half uur geleden ruim moest ik u melden dat er geen treinverkeer mogelijk was tussen Haarlem en Zandvoort. Maar vanaf half vier gaan de treinen weer rijden. Dus vanaf half vier is er weer treinverkeer mogelijk tussen Haarlem en Zandvoort. Hier is eh, Let Your Yeah Be Yeah van de Pioneers. You keep telling me yes, but you don't. Die hoorde je luid, en duidelijk lachen, gelukkig wel. Hij is er dus weer, dus de continuïteit is wederom gewaarborgd... voor de komende twee uur, gelukkig wel. We zijn toe aan The Beatles en de laatste twee nummers van het album Revolver. We spelen Got To Get You Into My Life en Tomorrow Never Knows. Eh, het eerste nummer is voornamelijk van Paul en het tweede van John. En met name bij die tweede zou ik zeggen... de volumeknop helemaal over. Hier zijn ze. was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to. I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day? Yeah. weet niet wat er, voor, er viel nou. Er viel wat, maar ik, ik, denk dat ik het weet. De muis, denk ik. Op de een of andere manier. Maar goed, die vinden we zo meteen wel weer terug. We hebben twee nummers gehoord van het album Revolver. De laatste twee daarvan. Got to get you into my life. En Tomorrow Never Knows. Volgende week gaan we beginnen met het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ehm, dan krijgen we nu Phil Collins. Ja, met One More Night. Jacket Required was dit Phil Collins en One More Night. Vorige week had je de, eh, het programma Andere Tijden op de televisie. En eh, het gaat of over sport of over politiek. En deze keer ging het over muziek. En het ging over de muziek van The Cats. En met name eigenlijk over het feit dat ze het in Amerika niet hadden gemaakt. Terwijl ze toch met One Way Wind een goede poging hebben gewaagd. Maar eh, de uitvoering van One Way Wind is niet degene die wij kennen. Maar in ieder geval, hoe, hoe het ook zij... Eh, ik dacht bij mezelf, nou, de Cats die hebben het wel verdiend... om eens even drie keer achter elkaar gehoord te worden. En welke drie dat zijn, dat hoor je zo meteen. your light shine on. And I will sail on home, sing a la la la. we used to pay. We'd drie dubbele dosis Cats. We begonnen met One Way Wind, daarna Be My Day... en tenslotte The End of the Show. En dat is het bijna hier ook. We gaan aan, eh, we gaan aan het laatste beginnen van dit programma... en dat wordt een one-hit wonder uit 73. Hier zijn de stories met Brother Louie. En Barry Ford gewoon. Het is tijd. Tijd om afscheid te nemen. En dat gaan we ook doen. De komende twee uur is Hans er weer. Eh, hij moet het weer in zijn eentje doen, helaas.